Mariette Krol met het NOS Journaal. In Berlijn is de grote Duitse reisbeurs ITB geannuleerd vanwege het coronavirus. Op de beurs van 4 tot en met 8 maart werden zo'n 160.000 bezoekers verwacht... en 10.000 exposanten, onder meer uit China, Hongkong en Taiwan. Vanwege de uitbraak van het virus haakten steeds meer deelnemers af. Bovendien hadden de Berlijnse autoriteiten strikte gezondheidscontroles geëist. Volgens de organisator was daar niet aan te voldoen. Eerder werd in Zwitserland al de autoshow van Genève geannuleerd. In de Duitse regio Heinsberg, net over de grens tussen Roermond en Sittard... is het aantal coronabesmettingen gestegen naar 35. Gisteren waren het er nog 20. De meeste mensen zitten thuis in quarantaine... behalve een echtpaar dat wordt behandeld in een ziekenhuis. De situatie van de man van 47 zou ernstig zijn, maar stabiel. Naar schatting zitten in Heinsberg meer dan duizend mensen thuis in quarantaine die het virus mogelijk hebben. De Franse politie heeft twee demonstranten opgepakt bij het theater in Parijs... waar de Césars worden uitgereikt, de belangrijkste Franse filmprijzen. Een film van de 86-jarige regisseur Roman Polanski is met 12 nominaties favoriet... maar Polanski wordt beschuldigd van verkrachting van een minderjarige. Feministische groepen hadden het protest al aangekondigd. Polanski zelf besloot daarom niet naar de Oscars te gaan. Voetballen dan. In de eredivisie heeft Willem II in de stromende regen gewonnen van Groningen. Op een slecht veld werd het 3-1 voor de Tilburgers... die hun vijfde plek op de ranglijst daarmee verstevigden. Het weer, regenbuien trekken over het land. En er is ook kans op natte sneeuw. Vannacht klaart het op. Morgen dan opnieuw regen, vooral in de namiddag en avond.